My, are you insane? That's just what you want me to do. Change clothes. Beyonce, fresh to death, water from the projects, and I'ma take you to the top of the globe. So let's go. Let's exchange now. it go?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 Alle provinciale afdelingen van het CDA zijn in meerderheid voor, maar de prominente partijleden zijn verdeeld. Minister Heerspallin is tegen, minister Donner stemt voor... en ook oud-minister Brax liet gisteravond weten na veel aarzelingen de samenwerking te zullen steunen. Bij krakersrellen in Amsterdam heeft de politie gisteravond elf mensen opgepakt. Enkele honderden betogers trokken een spoor van vernielingen door de binnenstad en gooiden stenen naar de politie. De ME gebruikte traangas om de orde te herstellen. Twee agenten raakten gewond, net als drie politiepaarden en mogelijk ook enkele krakers. Dansschool Lucia Martas in Amsterdam gaat een week lang dicht vanwege het ongeluk gisterochtend op de A59. Drie jonge leerlingen van de dansschool en een vrouw kwamen daarbij om het leven. Ze waren op weg naar de Efteling voor de opnames van het RTL kinderprogramma De Schatkamer. De uitzending wordt een week uitgesteld. De genomineerden voor de ACO Literatuurprijs zijn bekend. De jury heeft boeken geselecteerd van Kees van Bijnem, Oscar van de Boogaard, Tom Lanois, Koen Peters, Willem-Jan Otte en David van Rijbroek. Op 8 november wordt de winnaar van de ACO Literatuurprijs bekend. Hij krijgt een sculptuur en 50.000 euro. Ruiter Edward Gal heeft voor de derde keer goud gewonnen op de Wereldruiterspelen in de Verenigde Staten. Met zijn paard Totilas was hij met grote voorsprong de beste in de kuur op muziek. Eerder won Gal op het WK al de landenwedstrijd en de Grand Prix Speciaal.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 ZFM in 2010 al 20 jaar live.